Met mooi weer is dat natuurlijk een eh, schitterend weekend eh, om daarvan te genieten. Ook voor eh, mensen die lekker een weekendje naar Zandvoort komen en van deze auto's houden. Alleen niets met de trein. Dat gaat niet lukken. <laughs> Nou, dan wel. 15, 16. Dan, oh, dan, ja, oké. maar dit, dit weekend dit sorry, weekend sorry, sorry, sorry, sorry, Nee, dit weekend is DNRT. En dat is vandaag, vandaag de endurance en morgen de klassenwedstrijden. Dus de hele dag activiteiten op het circuit. En u bent daar van harte welkom. Oké, tot zover eh, deze aflevering van van eh, Zandvoort op zaterdag. Het was weer gezellig. Ik, kan, ik, kan niet, ik ben eerst door mijn berichten heen gekomen. Nee, weer zo'n stapel overgehouden. Zo'n mega stapel van 10 centimeter. Dat was nou, met de redactie eh, in overleg gaan. Niet te geloven. Maar, de heren van Entertainment for You willen weer zijn tijd. En die krijgen ze ook, want het is een leuk programma.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 in de verwachting dat de eerste vliegtuigen rond twee uur vanmiddag vertrekken. De luchthaven werd vanochtend om zes uur gesloten... vanwege de aswolk uit IJsland die opnieuw over Nederland dreef. Ook Rotterdam Airport en vliegveld Ede werden gesloten. Rond deze tijd mag het eerste vliegtuig weer landen op Schiphol. Duizenden reizigers zijn de dupe. In eerste instantie werden ongeveer 500 vluchten geannuleerd. De maatregel werd vannacht rond half vier bekend. De vliegvelden van Eindhoven en Maastricht bleven wel open. En ook het Britse vliegverkeer wordt verstoord door de aswolk. De twee belangrijkste vliegvelden van Londen, Heathrow en Gatwick, gingen vanochtend weer open. De autoverkoop in Europa is voor het eerst dit jaar afgenomen. Vorige maand daalde het aantal verkochte nieuwe auto's met bijna 7,5 ten opzichte van april vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Europese brancheorganisatie van autofabrikanten. Mogelijk is de daling een gevolg van het stopzetten van de sloopregeling in veel landen. Daarmee kregen eigenaren van oude auto's een premie als ze een nieuwe auto kochten. Gemeten over de eerste vier maanden van het jaar steeg het aantal verkochte auto's nog wel met 4,8 procent. Dick Advocaat wordt de nieuwe bondscoach van Rusland. De benoeming is geen verrassing. Enkele weken geleden werden de partijen het op hoofdlijnen al eens. Advocaat stapte onlangs op als bondscoach van België. En die baan combineerde hij met het trainerschap van AZ. Onder zijn leiding eindigde de Alkmaarse eredivisieclub op de vijfde plaats en kwalificeerde zich voor Europees voetbal. Eerder leidde hij in Rusland Zenit Sint-Petersburg naar de landstitel. Het weer, wisselend bewolkt en in het oosten kans op een bui, mogelijk met onweer.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 And then I find it in the mother's eyes looking at her child. It's everywhere. can find it. ritme van Zandvoort. caresses, though I dismay. until I met you. Now I'm stupid. I used to be so cute to me.